uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Pensioenfondsen hebben nauwelijks genoeg geld om schokken op de financiële markten op te vangen. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Er zijn wel buffers, maar die zijn uitgehold door de lage rente van de afgelopen jaren. Volgens de Nederlandse Bank moeten pensioenfondsen hierover realistisch zijn... en hun deelnemers dat eerlijk en helder vertellen. In het noordoosten van Frankrijk is bij een ongeluk in een ondergronds laboratorium waar kernafval ligt opgeslagen een dode gevallen. Ook raakte iemand zwaar gewond, melden Franse media. Hoe het ongeluk is gebeurd is niet bekend. De opslagplaats ligt 500 meter onder de grond in het dorp Buur. Ook de PvdA is voor bombardementen op doelen van IS in Syrië. Met de steun van de regeringspartij is nu een ruime kamermeerderheid voor... Nu bombarderen Nederlandse F-16's alleen doelen van islamitische staat in Irak. De VVD was al lange voorstander, maar de PvdA vond dat een militaire strategie ontbrak. De partij is nu voor, onder meer omdat Syrische partijen praten over een politieke oplossing. Premier Rutte wil snel duidelijkheid over het al dan niet stopzetten van de zoektocht naar het bonnetje van de Teven-deal. Hij vindt het belangrijk dat het nieuwe onderzoek van de commissie Oosting zo snel mogelijk wordt afgerond. Gisteren meldde Nieuwsuur dat ICT'ers in 2014 van plaats op het ministerie niet verder hoefden te zoeken naar het bonnetje. Op Schiphol zijn twee F-16's van de Koninklijke Luchtmacht geland. De luchtmacht kan voortaan uitwijken naar Schiphol als de thuisbasis van de vliegtuigen niet kan worden gebruikt. Vandaag werd er voor het eerst een oefening gehouden. De straaljagerpiloten kunnen dan leren hoe ze hun toestel langs de Airbussen en Boeings kunnen manoeuvreren. De landing verliep zonder problemen. Het weer, vanuit het westen regen. Aan zee gaat het vanavond behoorlijk waaien. Ook morgen veel wind, periode met regen en het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad Muiden 3 kilometer nog steeds bij Almere buiten door een kapotte vrachtwagen. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer 2 kilometer file. A12 Den Haag Arnhem tussen knooppunt Lunette en Maarsbergen 3 kwartier vertraging in 5 kilometer file. De weg is net weer vrijgegeven. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikilo Ambacht en Gorkum 13 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht, de andere kant op bij afrit Arkel 5 kilometer.